Anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st... may now be relocated to Rwanda. De Britten betalen dat Afrikaanse land er 140 miljoen euro voor om de asielzoekers op te vangen. Dus ook mensen die niet uit Rwanda komen. Mensenrechtsorganisaties stapten naar de rechter, maar die vindt het plan dus toch oké. Morgen vertrekt het eerste vliegtuig naar Rwanda. Volgens Britse media komen vooral alleenstaande jonge mannen daarvoor in een aanmerking tochtige kamers in slecht geïsoleerde huizen. Studenten hebben op de woningmarkt niet de eerste keuze. Dat merken ze ook in hun portemonnee nu de energieprijzen zo hard stijgen. Student Aafke kreeg ineens een mail van haar huisbaas. Het was al een heel erg duur huis. Dit was eigenlijk al mijn maximale huurprijs. Eh, wat ik kon betalen voor iets wat er zo uitziet. En het feit dat er nou 80 euro bij komt... betekent in praktijk gewoon dat ik het financieel niet meer haal. Maar studenten worden uitgesloten van de energietoeslagen... die andere lage inkomens wel krijgen. En volgens deze jurist klopt dat van geen kant. Bij studenten wordt gesteld dat hun woonsituatie zo divers is... dat de bijstand daar niet toe geëigend zou zijn. Nou, en dat is eh, wat mij betreft een kul argument. Want studenten wonen niet anders dan niet-studenten. Namelijk bij ouders of op kamers of zelfstandig. De jurist denkt dat als studenten bezwaar zullen maken ze gelijk gaan krijgen. Omdat het volgens hem discriminatie is dat ze geen energietoeslag krijgen. En alvast voor morgen vroeg, dan is er de supermaan te zien. Hierbij staat de maan dichter bij de aarde dan normaal. En tegelijkertijd is het ook nog eens volle maan. En dat zou je met het blote oog moeten kunnen zien, zegt de sterrenwacht in Limburg. Dus ja, je kunt wel degelijk verschil zien. En het loont zich dus om eventjes naar buiten te kijken en te kijken of de volle supermaan daadwerkelijk iets groter lijkt dan normaal. De supermaan is vannacht om kwart over vier op zijn grootst en helderst. Het weer. We krijgen een frisse nacht. Morgen flink wat zon. Vooral in het zuiden. Dan tussen de 19 en 24 graden. Zin in zon. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Well, you got yourself some time now, two years. Well, hell, that ain't much. Uh, we got a couple of men here doing 20 spots. Uh, we got one that's got all of it. Uh, we got all kinds, and you're going to fit in real good. Of course, in case you get rabbit in your blood and you decide to take off for home, you get a bonus this time and set of leg chains to keep you slowed down just a little bit. Uh, uh, for your own good. You learn the rules. Uh, it's all up to you. I can be a good guy, or I can be one real mean son of a bitch. It's all up to you. What we've got here is failure to communicate. what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. said peace could last forever And in my first memories they shot Kennedy I went numb when I learned to see So I never fell for Vietnam We got the wall of disease to remind us all That you can't trust freedom when it's not in your hands When everybody's fighting vanavond Mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 32e aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En ben ik weer terug na 3,5 week vakantie en 4 weken afwezigheid op de radio. Dus vanavond mag ik jullie weer de komende 2 uur voorzien van de beste en hardste metalnummers. En zoals jullie wellicht weten behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van vanavond is na het horen van uuropener Guns N' Roses met Civil War. Misschien wel duidelijk geworden, want vooraf hoorde je een filmfragment van de klassieker Cool Hand Luke met Paul Newman in de hoofdrol uit 1967 van regisseur Stuart Rosenberg. Guns N' Roses gebruikte de speech die acteur, acteur Strother Martin hield in de film... en dat is meteen het thema van vanavond. Filmsamples die zijn gebruikt in metal En van elk nummer die ik ga draaien ga ik een filmfragment draaien uit de betreffende film... met daarbij de welbekende informatie die jullie van mij gewend zijn. Uiteraard draag ik dit nummer op aan een van mijn eh, gidsen... tijdens de vakantie die wij hebben gemaakt in het prachtige Argentinië en de gids heet Lucas. En hij, hij spreekt dus geen Nederlands, dus ik eh, zeg het eventjes in het Engels. My wife and I says hello to you, Lucas. Thank you so much for listening from Argentina to my program Play It Loud. And my wife and I says hello from the Netherlands. Thank you. This, this song that I just played for you. Dedicated, of course, to you. Thank you so much. Nou, dat was eventjes mijn tussen... Eh, <laughs> eh, verhaaltje. Van de Stanley Kubrick filmklassieker The Shining... werden ook veel simpels gebruikt in metalnummers. Catatonia deed het onder andere in End Time eh, Skinless... met het nummer Extermination of My Filthy Species. Maar ook de crossover rap metal band Stuck Mojo deed het... met een korte introductie getiteld 29th of April... voorafgaand op het nummer Raise the Dead Man... van hun Declaration of Headhunter album. Je hoort het fragment van de klassieker The Shining uit 1980... met Jack Nicholson als Jack Torrance... die hotelconcierge Dick Halloran gruwelijk met een bijl dood. Na het fragment hoor je dus Stuck Mojo met Race the Dead Man. Anybody here? Hello? Hello? Anybody here? Mojo. Laten nog even uitraten. Mad Race to Dead. En voorafgaand hoorde je een kort fragment van de horrorklassieker The Shining van Stanley Kubrick. Eh, van de volgende klassieker, geregisseerd door Francis Ford Coppola in 1979 werden ook veel samples gebruikt in de nummers. En wellicht de bekendste quote uit de film werd gebruikt als intro... Voor de, door de death, eh, Zweedse death metal band Dismember... voor het nummer Let the Napalm Rain. Die staat op het album Death Metal uit 1997. Ik heb het natuurlijk over de oorlogsklassieker eh, Apocalypse Now. Wie heeft hem niet gezien? En de echte filmfans weten natuurlijk wel om welke beroemde filmquote het gaat. Je hoort de scène nu. En aansluitend het nummer. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours. When it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell! Oh, you know that gasoline smell? The whole hill. smells like victory. Someday this war's gonna morning. hoorde het heerlijk strakke Dismember met Latin Napalm Rain. Met de bekende, filmklassiek, of, eh, bekende quote uit de filmklassieker Apocalypse Now. Als intro uiteraard. Oorlogsfilms doen het altijd goed in metal songs. En worden er regelmatig filmsamples van gebruikt. En eh, ook eh, van de Stanley Kubrick verfilming Full Metal Jacket uit 1987. Een geweldige film die steengoed blijft, hoe vaak je hem ook ziet. Vooral met de sterke uh, R. Lee Ermey als drill instructor. De band Fear Factory samplede zelfs eh, van zowel Full Metal Jacket als Apocalypse Now in het nummer Crisis... van het album Soul of a New Machine uit 1992. Je hoort dus eerst de uh, scène uit de eerstgenoemde klassieker. Boom. Did your parents have any children that lived? Sir, yes, sir. How about they regret that? You're so ugly you could be a modern art masterpiece. What's your name, fat body? Sir, Leonard Lawrence, sir. Lawrence, Lawrence what, of Arabia? Sir, no, sir. That name sounds like royalty. Are you royalty? Sir, no, sir. Do you suck dicks? Sir, no, sir. Bullshit, I'll bet you could suck a golf ball through a garden hose. Sir, no, sir. I don't like the name Lawrence. Only faggots and sailors are called Lawrence. From now on, you're Gomer Pyle. Sir, yes, sir. Do you think I'm cute, Private Pyle? Do you think I'm funny? Sir, no, sir. Then wipe that disgusting grin off your face. Sir, yes, sir. Well, any fucking time, sweetheart. Sir, I'm trying, sir. Private Pyle, I'm gonna give you three seconds. Exactly three fucking seconds to wipe that stupid looking grin off your face, or I will gouge out your eyeballs and skull fuck you. One, two, three. Sir, I can't help it, sir. Bullshit, get on your knees, scumbag. Now choke yourself. God damn it, with my hand, I'm nuts. Don't pull my fucking hand over there. I said choke yourself. Now lean forward and choke yourself. Are you through grinning? Sorry, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sorry, yes, sir. Bullshit, I still can't hear you. Sounds off like you've got a pair. Sir, yes, sir. That's enough. Get on your feet. Private pile, you had best square your ass away and start shitting me Tiffany cufflinks, or I will definitely fuck you up. Sir, yes, sir. Soldier, do you know who's in command here? Motherfucker. Hey, soldier, do you know who's in command here? Motherfucker. Hey, soldier, do you know who's in command here? Factory met het vette Crisis. Met daarin twee filmsamples van de oorlogsklassiekers Apocalypse Now en Full Metal Jacket. Van hetzelfde Fear Factory album Soul of a New Machine uit 1992 staan nog meer nummers. Eh, zoals bijvoorbeeld *Suffer Age*, eh, waar ook nog filmsamples voor zijn gebruikt. En ook nog een Full Metal Jacket fragment zelfs voor is gebruikt. En Flashhold, dat een geluidsfragment gebruikte van de science fiction klassieker Blade Runner met Rutger Hauer. Ook Scapegoat bevat een fragment van agent Jesse Curry. Dat refereert naar de arrestatie op Lee Harvey Oswald in 1963, de moord op JFK. De volgende band staat bekend om het gebruiken van filmgeluidsfragmenten... en was de keuze een stuk lastiger gezien de grote hoeveelheid. Maar uiteindelijk koos ik voor een filmklassieker Wise Blood van John Huston. En deze is uit 1979. En die moet ik even erbij pakken, want die had ik nog niet gepakt. Ik heb de film nog niet gezien, maar eh, de industriële metalband Ministry gebruikte een fragment in hun instrumentale nummer Jesus Built a Hot Rod. En dat met name de lange versie, Redline Line versie. En daar ben ik heel benieuwd naar, die je nu gaat horen. Maar eerst natuurlijk een fragment uit de Wise Blood film. There's no peace for the redeemed. If there was three crosses there and Jesus Christ hung on the middle one, that wouldn't mean no more to you or me than the other two. What you need is something to take the place of Jesus. Something that would speak plain. Now, The church without Christ don't have a Jesus, but it needs one. It needs a new Jesus, one that's all man without blood to waste, that don't look like any other man, so you'll look at him. Give me such a Jesus. I got him. I mean, I can get him. Him, you've seen him yourself. Him that I showed to you, the new Jesus. I'll get him. I'll get him for you, Hazel. look at a peaceful man. Peaceful because my blood has set me free. that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do was ding a ding dang my dang along ling long. halfway around the world. What are you talking about? Where you come from is gone. Where you thought you were going to were never there. And where you are ain't no good unless you can get away from it. You understand? Yeah. You understand? Yeah. There's only one thing left for me to do, mama. I got a ding-a-ding-dang, my It's a love affair, mainly Jesus and my hot rod. Yeah, fuck it. These are sensations as hard to forget as they are to ignore. Drag racing, drag racing. These are sensations as hard to forget they are to ignore. Drag racing. Drag racing. These are sensations as hard to forget as they are to ignore. These are sensations as hard to forget as they are to ignore. Drag racing. Drag racing. These are sensations as hard to forget as they are to ignore. Drag racing, drag racing. These are sensations as hard to forget as they are to ignore. racing. En je hoorde Ministry met Jesus is my hot rod. Wat origineel op het Psalm 69 album staat uit 1992 en verscheen als eerste single. Zoals eerder gezegd gebruikt de ministry meerdere filmsamples uit films als The Devils, Platoon, The Good, The Bad en The Ugly. Full Metal Jacket, daar hebben we weer. Apocalypse Now en nog heel veel meer. We gaan even verder terug in de tijd met een horrorklassieker van Robert Wise uit 1963. The Haunting, waar in 1999 nog een minder goede remake van verscheen... met een sterrencast als eh, eh, Owen Wilson en natuurlijk niet te vergeten Liam Neeson. Maar deze film eh, werd geïnspireerd door horrorregisseur Rob Zombie. En die gebruikte in die tijd ook dat, eh, dat hij nog met zijn vorige band White Zombie eh, was... ook heel veel filmfragmenten in hun muziek. Maar tegenwoordig met zijn eigen band ook. En hij is natuurlijk zelf ook groot eh, fan van horrorfilms. Met name werden fragmenten uit horrorklassiekers dus gebruikt... Eh, zoals The Night of the Living Dead, The Mummy, Dawn of the Living Dead... maar ook andere filmhorrorklassiekers. De keuze is gevallen op het nummer Supercharging Heaven... Eh, super, sorry, Supercharger Heaven, waarin dus The Haunting wordt gesampled... maar ook To the Devil a Daughter, een horrorklassieker uit 1967. 76, sorry. How did you get so interested in the supernatural? I didn't want to become what my father called a practical man. I come from one of those respectable English families that dragged all the Victorian virtues into the 20th century, in a Gladstone back, of course. Everything had to be practical and conventional. So naturally, my first reaction as a kid was to choose something useless and unconventional, like ghosts. But you're an anthropologist now. Mm. When I refused to read law at Oxford, as my father had, there was a terrific row, I took off for America without my gloves and bag, worked my way through college. I decided on anthropology because it seemed to me to be a short step from the study of dead souls to the study of dead men and dead civilizations. I'm not very practical either. Mm. But it didn't occur to me till I was hooked that my combined knowledge of anthropology and psychic phenomena had led me on to something very practical. You see, if ghosts, which are pure spirits, come from man, then perhaps it's possible someday to have individuals whose spiritual caliber far surpasses anything humanity has yet known. Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Zombie met Supercharger Heaven van het album Astro Creep 2000 uit 1995. Rob Zombie weet altijd een heerlijke 70s vibe over te brengen met zijn muziek... met een knipoog naar de films uit die tijd. Dat doet hij ook erg goed met zijn eigen geregisseerde films... die zich vaak in die tijd afspelen. Denk aan de twee Halloween remakes. We gaan het eerste uur, zoals eigenlijk altijd, lekker hard afsluiten met drie death metal bands. In dat genre is, ook, eh, is het ook populair en veel voorkomend dat horrorfilms gebruikt worden met samples als intro. Nederlandse death metal band Asphyx deed dat ook met het nummer The Sand of Obscurity. Dat staat op een album On the Wings of Inferno uit 2000. Je hoort als intro een stukje uit de scène van het best wel geflopte eh, vervolg van Texas Chainsaw Massacre... dat in 1986 uitkwam onder regie van Toop Hooper... bekend van onder andere de horrorklassiekers als Pottergeist En natuurlijk de eerste van deze nog steeds populaire filmreeks... waar nog altijd nieuwe films van verschijnen. De filmregisseur stierf helaas in 2017. Je hoort dus eerst dus een fragment van de scène en daarna Asphyx. You got one choice, boy! Sex or the saw? Sex is, well, uh, nobody knows. But the saw, the saw is family. His <laughs> family? Wait till Granddad hears about this. Take her away. She's in the garbage now. Oh, no. Oh, no. A what? and it's two, and it's three! Sexism. Nobody knows. But the saw, the saw is family. Suppression, memory, enduring, resolving, memory. Just push the way dat was dus de lekkere death metal klassieker van Asphyx met The Sand of Obscurity. Een andere act uit Nederland dat vooral in de jaren 90 en 2000 actief waren... gebruikte ook een aantal samples voor hun muziek. Ik heb het over de Drentse band Altar... die vooral op het album In the Name of the Father uit 1999 een paar samples gebruikte... voor de nummers Spunk en met een sample uit de film Thursday uit 1998... maar ook In Our Dominion en die heb ik gekozen met een sample uit de Schwarzenegger film Conan the Barbarian. Eh, even wachten hoor. Ja. En je hoort natuurlijk als eerste een stukje uit deze film. De, uit, 1982, sorry. En daarna aansluitend dus het nummer Altar met In Our Dominion. This is good. But what is best in life? The open steps. Free force. Falcons at your wrist. The wind. In your hair. Wrong! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. was de death metal band Altar met In Dominion... met een fragment uit Conan the Barbarian met Arnold Schwarzenegger... De film kreeg in 1984 nog een vervolg getiteld Conan the Destroyer, eveneens met Schwarzenegger. En in 2011 verscheen er een remake met Jason Momoa. Dan zijn we aanbeland bij weer het eind van het eerste uur. Maar niet voordat ik weer knallig, eh, knallend eindig met de laatste death metal plaat van het uur. Met een filmsample uit een van de grootste epische filmklassiekers van de moderne tijd. Ik heb het natuurlijk over Gladiator van Ridley Scott met Russell Crowe in de hoofdrol. Dat inmiddels ook alweer ruim 22 jaar oud is, maar afspeelt in de Romeinse tijd en prachtig in beeld is gebracht. De Canadese death metal band Cataclysm gebruikte een sample van deze film... in het nummer The Shadows and Dust van het gelijknamige album uit 2002. Hiermee sluit ik voor nu af en jullie horen mij weer terug naar het nieuws van 12 uur... met lekkere metalmuziek en filmsamples. I shall be closer to you for the next few days, which will be the last of your miserable lives, than that bitch of a mother that brought you screaming into this world. I did not pay good money for you for your company. I paid it so that I could profit from your death. And as your mother was there at your beginning, so I shall be there at your end. And when you die, and die you shall, your transition shall be to the sound of.